moest ook even een broodje nuttig, hè? dat hoort er ook bij. Goed, het nieuws heeft u even moeten missen, dames en heren. Waar dat door komt, dat weet ik niet. Eh, dat is waarschijnlijk een technische storing eh, bij de server. En dat is in dit geval de NOS. Intussen circuleren wel een aantal eh, dramatische berichten. zo is bevestigd door de NOS onder andere... dat dat stelletje idioten wat daar in Oost-Oekraïne bezig is... weer twee vliegtuigen heeft neergehaald. Jij weet er iets meer van, geloof ik, Albert-Jan? 13 uur 36. Twee Oekraïense straaljagers neergehaald. Pro-Russische separatisten hebben twee Oekraïense straaljagers neergehaald. Dat laat het Oekraïense leger weten. De toestellen zijn neergeschoten in het oosten van Oekraïne. Eerder vandaag was een melding van een transportvliegtuig van het Oekraïense leger... dat uit de lucht zou zijn geschoten. Dat bericht is nog niet bevestigd. er gaan dan nou gedachten naar je uit dat je denkt van... Kijk, we hebben een Verenigde Naties. We hebben een NAVO. Die staan op dit moment machteloos. Denk ik. Ik zou bijna zeggen, en ik denk dat heel veel mensen er met mij eh, daar net zo over denken eigenlijk. Alle risico's van dien. Stuur daar maar eens een, eh, een taskforce heen. En zorg gewoon dat die gasten die wapens kwijtraken en dat ze niks meer kunnen doen. Want ze blijven aan de gang. Idioten. Eh, we hebben ook al eerder het eh, bericht verspreid. En ja, nogmaals, als het niet waar blijkt te zijn, dan, ehm, dan, ehm, ja, dan kunnen wij daar ook niets aan doen. Maar het, het staat op internet en je kunt het, eh, het is van het Algemeen Dagblad. Die dus vermeldt dat de separatisten ook bekend hebben, de, zelfs de groepering die het gedaan heeft, hebben tegen een Italiaanse krant, Corriere della Sera, bekend dat zij dat bewuste vliegtuig van uh, Malaysian Airways naar beneden hebben gehaald. Het moest van hun leider, want het zou een Oekraïns vliegtuig zijn. Ik vraag me af wat voor hersenpan je hebt als je dit soort dingen doet. Ik weet het niet. Ik ben daar zo kwaad over eigenlijk. En ik denk met mij velen. Met wat voor idioten hebben we hier te maken, jongens? Het is echt te gek voor woorden. En hoeveel, mensen, hoeveel mensenlevens moeten er nog vallen... voordat internationaal er gewoon eens iets aan deze gekken wordt gedaan. Sorry dat ik het allemaal zo zeg. Maar dat is denk ik toch de mening van heel veel mensen. Ook van mij. En het, het is gewoon... Nou ja, je kunt het niet meer bevatten. Ik heb nog twee eh, berichten... Eh. Ja, ga je gang. Allereerst, 13.42 ehm, eh, meldt de NOS de Hercules met de eerste lichamen van de slachtoffers aan boord... vliegt op dit moment boven Tsjechië. Het toestel heeft net de stad Ostrava in het oosten van het land gepasseerd. De vlucht is live te volgen op Flight Radar 24. En dan nog het volgende. Voorbereidingen in volle gang. Een bericht van 18 minuten over 1. Op vliegbasis eh, Eindhoven worden de voorbereidingen getroffen... voor de aankomst van de lichamen, zegt NOS-verslaggever Ewout de Bruin. De aanwezige militairen benadrukken dat ze er zijn om te helpen. Het wordt geen militaire ceremonie. Ze willen geen mensen kwetsen die niets met het leger te maken hebben. Rondom de plek waar het eerste vliegtuig landt worden tenten opgebouwd. Een open witte tent voor koning en koningin, de premier en vertegenwoordigers van Australië... en een voor de pers afgeschermde zwarte tent voor de nabestaanden. De pers heeft een eigen perstent. Na aankomst van het vliegtuig worden de kisten naar een hangar gebracht... waar ze afgeschermd blijven voor de pers. Aan al, als alle kisten in de hangar zijn, wordt, worden ze in de rouwauto's gezet... en naar in kolonnen richting, eh, zullen ze in kolonne richting Hilversum rijden. En tot, tot slot Tour de France-uitzending Sober. De NOS past de uitzending rond de Tour de France aan... in verband met de dag van de nationale rouw. Er is geen radio Tour de France... en de televisieuitzending wordt onderbroken tijdens een minuut stilte. Tot zover de update. En dan zit je hier in een uh, mooi zonnig Zandvoort. En dan zit je in de studio. En dan moet je toch een radioprogramma maken. En dat doen we dan ook. Alleen, we hebben de muziek natuurlijk in verband met het karakter van deze dag aangepast. We gaan wel de vinyljaren doen. We gaan wel van vinyl draaien. Maar we hebben natuurlijk wat passende muziek uitgezocht voor u. Dit is Brad. Dat heet If. If a paints a thousand could see. just a silly face. I'm going. dat we van vinyl draaien, dat wel. Sorry voor de tik die erin zat. Maar ja, dat heb je met LP's. Hè. Daar kan wel eens een tikje in zitten. Tensie zien was dit. Nummer I'm Not In Love. Albert-Jan heeft weer een update. En twee updates zelfs. Allereerst eh, om... Eh, zeven minuten over twee meldde eh, de NOS het volgende... ten aanzien van Radio 1. De extra lange radio-uitzending over de dag van de Nationale Rouw is van start gegaan. De uitzending duurt de hele middag en is uiteraard te beluisteren op Radio 1. En het tweede bericht kwam tegelijkertijd binnen. Wat gebeurt er straks in Eindhoven? De twee legervoerstoestellen met daarin de eerste 40 lichamen... landen naar verwachting even voor vier uur in Eindhoven. Het is onduidelijk welke slachtoffers nu vanuit Oekraïne zijn overgevlogen. De identificatie gebeurt de komende dagen in Hilversum. Na de landing taxiën de toestellen naar het militaire deel van het vliegveld... en komen naast elkaar tot stilstand. Dan volgt de tap toe en wordt een minuut stilte gehouden. De 40 kisten met stoffelijke overschotten worden door draagploegen van Defensie uit de vliegtuigen gehaald. Daarvan zijn er zes opgeroepen. Iedere ploeg bestaat uit acht dragers en een commandant. Ze gaan via de laadklep de toestellen binnen en dragen de kisten één voor één naar de opgestelde rouwauto's. Als dat is afgerond kan de kolonne vertrekken naar de corporaal van Oud-Heusden-kazerne in Hilversum. De verwachting is dat het vertrek rond kwart over vijf zal zijn. Op vliegbasis Eindhoven worden geen toespraken gehouden. Nabestaanden kunnen plaatsnemen in een hangar met zicht op het veld. Daar kan ik misschien nog even aan toevoegen. Dat las ik ook weer. Dat de A2 en de A27, voor zover u daar naartoe moet... die zullen tijdens het eh, transport, tijdens de, de kolonne... Uh, met uh, lijkwagens die uh, worden afgesloten. Dus u kunt de A2 en de A27 tussen Eindhoven en Hilversum... daar kunt u in die tijd eh, geen gebruik van maken. Dus hou eh, de verkeersinformatie goed in de gaten. Mocht u daarheen willen. Mocht u er moeten zijn of wat, van wat dan ook. Maar A2 en A27 gaan dus tijdens de kolonne eh, met lijkwagens dicht. Althans, die, die, ja, volgens mij helemaal. Maar dat, dat zoeken we nog even precies uit. Maar dat u dat dus weet. Goed, u hoorde 10 U hoorde um, I'm Not In Love. En nu Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Nou, idioten daar in Oost-Oekraïne. Die redden dat niet hoor, met het woordje sorry. What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? when lightning strikes me and awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? it's all over. Sorry seems to be the hardest word. my gun and vanish. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadows. Déjeuner. one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the sun through the trees, you came. dream afkomstig natuurlijk uit eh, het megaproject uh, War of the Worlds van eh, Jeff Wayne. Dit was de zanger van de Moody Blues, Justin Hayward. En dat nummer dat heette dus Forever Autumn. En ik kan me voorstellen dat het in heel veel mensenlevens, vooral van nabestaanden, vanaf nu toch wel heel veel herfst is. Dat ook nog een keer. We gaan even weer wat updates doen. U heeft het nieuws natuurlijk moeten missen. Daar kunnen wij helaas niks aan doen. Maar vandaar dat wij u dit in dit programma via updates op de hoogte houden van de actuele stand van zaken. Ja, Albert-Jan Vos. Ja, allereerst uh, het zijn updates van eh, de NOS. Allereerst de eerste update is van 10 over 2. Daarin wordt namelijk gemeld dat ook in de finishplaats van de Tour de France vandaag in Pla de la Dadet hangt uiteraard de Nederlandse vlag ook half stok. En om 12 over 2 werd er geblogd. Het gedeelte waar van vliegveld Eindhoven... waarvan charters naar de vakantiebestemmingen... en lijnvluchten naar vakantiebestemmingen vertrek... is namelijk niets te merken van de komst van de lichamen... al dus nog verslaggever Ewart de Bruin. De vlag hangt daar uiteraard ook halfstok. Er liggen wat bloemen... maar de winkels zijn gewoon open... ondanks de dag van de Nationale Rouw. Er vertrekken geen vakantievluchten tussen kwart over vier en zes uur. Tot zover. Ja, en ook Schiphol eh, eh, ligt stil. Hè? Tussen eh, rond 4 uur, wanneer dus die 1 minuut stilte in acht gaat worden genomen. Die overigens wordt aangegeven door een taptoe. dat is zo'n meneer die op de trompet blaast. En daarmee wordt het begin aangegeven. wij zullen dat natuurlijk uiteraard volgen bij ZFM. En ook die minuut stilte hier uiteraard in acht nemen. En zojuist om 1 minuut over half 3 kwam binnen... live-uitzending Dag van Nationale Rouw begonnen. De NOS-televisie-uitzending van de Dag van de Nationale Rouw is begonnen. De uitzending doet de gehele middag en is live te zien... uiteraard op Nederland 1 en NPO Nieuws. Oké. Ehm, wat dan nou wel bevreemd is dat we nog geen bevestiging hebben gekregen... van die eh, berichten die het AD verspreidt op het internet... dat de, een, een eh, groepering van die Russische separatisten Scientisten tegenover een Italiaanse krant Corriella della Sera eh, hebben toegegeven het vliegtuig te hebben neergehaald. De meneer die daar praatte vertelde dat hij de opdracht gekregen van hun leiders... dat er een uh, eh, Oekraïens uh, eh, toestel aankwam vliegen dat naar beneden moest gehaald worden. En ehm, dat was dus die vlucht MH17 van Malaysian Airways. Dus nou ja, het, het, is nog, het is, ik heb er nog niet een officiële bevestiging van gezien. Eh, maar eh, het, staat op internet van het, eh, het AD verspreid had. Dus die schijnen dat bericht te hebben gehad. Dus als dat waar is, nou ja, we hebben het al eerder gezegd. Dan wordt de verontwaardiging natuurlijk nog zoveel te groter. Ehm, laten we maar afwachten of we daar officieel nog een bevestiging van krijgen in het hele verhaal. Wij gaan intussen natuurlijk nog even door met het draaien van aangepaste muziek. Want nu een beetje vrolijke plaatjes gaan draaien, dat is niet zo eh, gepast, vinden wij. Dus we draaien wel van vinyl. Dat kunt u ook horen af en toe aan de tikken. Maar voor de rest ehm, houden we het een beetje rustig. Hier is uh, King Cole, toch? Perry Como. Oh, Perry Como. Oh ja, sorry. Haal die twee altijd door elkaar. And I love her so. and I love you so. The people ask me how, how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been could life begin again? The day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me. And the night won't set me free. book of life is brief And once a page is read All but life is dead That is my belief now dat was eh, Mike Bat. En dat nummer dat heet Lady of the Dawn. Eh, jij hebt weer een update, Albert eh, Ja, een drietal zelfs. Om vier... Minuten over half drie kwam binnen het volgende bericht. Verspreid in het rampgebied in Oost-Oekraïne liggen volgens de separatisten... nog de lichaam van zeker 16 slachtoffers van de vliegram van vorige week. Eh, donderdag. Ze spreken de verklaring tegen van de Oekraïense regering... dat alle 298 slachtoffers geborgen zijn. Nederlandse deskundigen zeiden gisteren dat de trein met de koelwagons... ongeveer 200 lichamen vervoerden. De eerste prioriteit van de Nederlanders die, die het rampgebied gaan onderzoeken... is de zoektocht naar achtergebleven lichamen... en de bezittingen van de inzittenden van de Malaysian Boeing. De Australische premier Abbott houdt er rekening mee... dat in het rampgebied nog veel lijken liggen... Op een persconferentie in Melbourne zei hij... Eh, dat om de reden dat er rekening mee te houden... dat niet alle lichamen van de omgekomen 27 Australiërs... naar huis zouden kunnen worden gebracht. NOS-verslaggever Gert-Jan Dennekamp zegt dat sommige lichamen... misschien nooit worden teruggevonden. Die kunnen volledig verbrand zijn als ze dicht bij de motoren zijn neergekomen. De Hercules vliegt boven Duitsland. De Hercules met aan boord de eerste lichamen van de slachtoffers... vliegt op dit moment boven Duitsland ter hoogte van Frankfurt... De vlucht is live te volgen op Flight Radar 24. Op de Waalsdoppervlakte in Den Haag wordt als eerbetoon aan de slachtoffers vanaf 3 uur de Bourbonklok geluid tot de minuut stilte intreedt.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 Maar goed, in ieder geval ehm, mooi, eh, past prima in eh, dit, eh, dit geheel. En daarvoor hoorde u uh, Charles, Charles naar voren, ja, met, met She, hè, toch? Ja. Klopt, ja. ja. Had je weer wat? Ja. Een heel kort bericht. Heel kort bericht. Om 14.43 uur eh, landen diverse helikopters op het vliegveld Eindhoven. Men vermoedt dat daar uh, vertegenwoordigers uit alle, uit alle betrokken landen zitten. Zojuist geland een aantal helikopters met hoogwaardigheidsbekleders uit de diverse landen. wat is dit? Uh, <laughs> heb ik het uitgekozen? Ja. Oh, <laughs> ik heb de hoes niet hier liggen. Zeg het maar. difíciles. Secar la fuente inagotable del amor. Contar la historia de un momento de placer. Reír alegre cuando siente el corazón. Un gran dolor. bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol y el pavimento adquiera un río de charol. Que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. acariciarte y no perder ni un solo instante de ser para ti un gran amor. Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer. makes no sense. Sarah Dixon was dat. Kennen we ook onder andere van dat duet met Elaine Page. Natuurlijk, I knew hem zo wel. Maar dit heette My Heart Lies. Barbara Dixon, prachtige plaat. Eh, eens even kijken. Nou, we kunnen er nog eentje draaien, denk ik.